uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De presidentsverkiezingen in Argentinië zijn gewonnen door de uiterst rechtse Javier Milei. Hij kreeg volgens de voorlopige uitslag in de tweede ronde 56% van de stemmen. Zijn tegenstander was minister van Economische Zaken Sergio Massa... die in de eerste ronde nog de meeste stemmen haalde. De economische crisis in het land was het belangrijkste verkiezingsthema. Millet wil de centrale bank en veel ministeries afschaffen... en de Argentijnse peso vervangen voor de dollar. Ook is hij anti-abortus en voor het versoepelen van wapenwetten. Bij een actie tegen kinderporno is afgelopen week op zo'n 55 adressen huiszoeking gedaan. Daarbij zijn honderden computers, harde schijven en telefoons in beslag genomen. Er is vooralsnog niemand aangehouden. Naast de huiszoekingen kregen bijna 100 mensen een waarschuwing... dat ze moeten stoppen met het downloaden van kinderporno. De politie zegt zo te willen voorkomen dat die mensen een stap verder gaan... en bijvoorbeeld zelf kinderen gaan misbruiken. Het Israëlische leger heeft volgens Arabische media... het Indonesische ziekenhuis in Gaza omsingeld. Ook zouden er explosies zijn geweest in de buurt van het ziekenhuis... en de stroom in het gebouw zou zijn uitgevallen... De berichten zijn niet door Israël bevestigd en ook niet onafhankelijk geverifieerd. Het hoofd van het ziekenhuis roept Israël vanuit de Indonesische hoofdstad Jakarta op om zijn militairen terug te trekken. Familieleden van de groep mensen die wordt gegijzeld door Hamas... hebben mogelijk vanavond een ontmoeting met premier Netanyahu. Een Israëlische krant schrijft erover. De ontmoeting is niet officieel bevestigd. Families van de ongeveer 240 gegijzelden vinden dat de regering te weinig doet om hen te bevrijden.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 Toi, en mon amour, tu n'es qu'un débutant. C'est pas de la couleur, même pas en noir et blanc. Dégage, mais wil nooit meer slapen. En ik ben wakker zat. Ik heb alles gedaan. Ik heb alles gehad. Hoezo liefde en wat nou aan?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 Javier Milei is de nieuwe president van Argentinië. De uiterst rechtse kandidaat won de tweede ronde van de verkiezingen... van de huidige minister van Economische Zaken. Langs de Westerschelde zijn bij Rilland pakketten cocaïne gevonden. Bij elkaar zo'n 1000 kilo. De drugs hebben mogelijk iets te maken met een verlaten bootje... dat aan de andere kant van de Westerschelde werd ontdekt. In de VS is oud-presidentsvrouw Rosalind Carter overleden. Ze was 96. Ze was de belangrijkste adviseur van haar man Jimmy...